uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De provincie Limburg heeft te maken met ongekende wateroverlast. In verschillende plaatsen staan straten, tuinen en huizen onder water. Rivieren zijn overstroomd. In de gemeente Gulpen-Wittem blijven alle scholen morgen gesloten... vanwege het almaar stijgende water in de gul. De rivier de Roer in het midden van Limburg bereikt vannacht of morgen naar verwachting de hoogste gemeten waterstand ooit. Enkele tientallen huizen langs de rivier zouden volgens de veiligheidsregio risico lopen op wateroverlast. De weersverwachting ziet er wel goed uit. De komende uren blijft het in ieder geval grotendeels droog in de provincie. Demissionair premier Rutte heeft gereageerd op de gebeurtenissen in Limburg. Hij vindt het verschrikkelijk en heftig om te zien hoe huizen, bezittingen en auto's van mensen beschadigd zijn. Dat zei hij in het coronadebat van afgelopen avond. In dat debat maakte minister De Jonge bekend dat de periode tussen de eerste en de tweede coronaprik wordt verkort. Nu zitten daar ongeveer 35 dagen tussen, dat worden er 25. Vanaf maandag zullen de GGD's dit nieuwe prikinterval aanhouden. De jongen zei ook dat nog gekeken wordt of mensen die al een afspraak hebben gemaakt... hun tweede prik naar voren kunnen halen. Maar hij riep mensen wel op niet nu al te bellen. Reisorganisatie TUI schrapt alle vakanties vanaf komende vrijdag tot en met 2 augustus naar de Canarische eilanden en de Balearen. En dat besluit treft tienduizenden Nederlanders die de komende weken zouden vertrekken. Aanleiding is een wijziging in het reisadvies voor de Spaanse eilanden. Dat zou van geel naar oranje gaan vanwege oplopende coronabesmettingen op sommige eilanden. Bij code oranje worden toeristische reizen dringend afgeraden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuwe advies niet bevestigd... maar reisorganisaties verwachten dat er morgen meer informatie komt. Het weer, buien trekken over het land, maar in Limburg blijft het dus droog. Morgen overdag nog kans op flinke buien in de oostelijke helft van het land. Vanaf het eind van de middag wordt het overal droog. Het wordt maximaal 23 graden.